Clemens Peters met het NOS Journaal. Het bedrijf van oud-president Trump heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Tot dat oordeel komt een jury in een rechtszaak in New York. De Trump Organization heeft zijn eigen leidinggevende geholpen om belasting te ontwijken. Het bedrijf dat hotels, golfbanen en ander onroerend goed over de hele wereld exporteert... kan een boete krijgen tot 1,6 miljoen dollar. Een belangrijke getuige in het proces was de voormalig financieel directeur van Trumps bedrijf. In ruil voor een bekentenis is hem een lagere celstraf beloofd. Trump spreekt van een politiek gemotiveerde heksenjacht tegen hem. Prinses Amalia wordt vandaag 19 jaar. De troonopvolgster viert haar verjaardag in besloten kring. Amalia studeert sinds dit schooljaar in Amsterdam, maar ze woont nog thuis. Ze zou op kamers gaan in Amsterdam, maar haar ouders maakten in oktober bekend dat Amalia wordt bedreigd... en daarom voorlopig het ouderlijk huis nog niet verlaat. Het afgelopen jaar heeft Amalia onder meer kennis gemaakt met de drie onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. In januari staat haar eerste officiële reis met haar ouders op de planning naar de Caribische eilanden. De vicepresident van Argentinië, Cristina Fernandez de Kirchner... is veroordeeld voor het verduisteren van 1 miljard dollar overheidsgeld. De 69-jarige politica is een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd... en een levenslang verbod op het bekleden van publieke ambten. Maar zolang ze ook nog parlementslid is, kan ze niet worden gearresteerd. De rechters achter bewezen dat Kirchner, toen ze president was... zich schuldig heeft gemaakt aan het achteroverdrukken van 1 miljard dollar... bij de aanbesteding van tientallen openbare werken. Kirchner bestrijdt de aantijgingen en ze noemt zichzelf een slachtoffer van een rechterlijke maffia. Het paard Salinero, waarmee Ankie van Gunsven in 2004 en 2008 Olympisch goud won op de dressuur, is overleden. Dat meldt de Amazon op haar Instagram-pagina. Van Gunsven won met Salinero ook meerdere titels op Europese en Nederlandse kampioenschappen. Salinero is 28 jaar geworden.